uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Wit-Rusland zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezingen gesloten. Volgens een eerste exit poll heeft president Lukashenko ruim gewonnen van oppositiekandidaat Tiganovskaya. Maar over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat Lukashenko de verkiezingen manipuleert. De hele middag stonden er op veel plekken lange rijen voor de stembureaus, ook nog toen ze dichtgingen. Bij de Wit-Russische ambassade in Den Haag stonden zo'n 200 mensen vergeefs te wachten. De oppositie heeft opgeroepen om vanavond opnieuw te demonstreren tegen Lukashenko... die al 26 jaar aan de macht is. Voor de kust van Den Haag is vanmiddag iemand verdronken. Het gaat om een jongere, zegt de Haagse loco-burgemeester Bredemeijer. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. Door de aflandige wind en de stromingen is de zee erg verraderlijk. Volgens de Haagse reddingsbrigade zijn er op de stranden bij de stad vandaag meer dan 100 mensen uit het water gered. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de VS is gestegen tot boven de 5 miljoen. Het hoogste aantal ter wereld, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Deskundigen denken dat er nog veel meer besmettingen zijn. Lang niet iedereen met symptomen wordt getest en mensen hebben soms ook nauwelijks symptomen. Wel neemt het aantal besmettingen in de VS minder snel toe dan een paar weken geleden. Toen kwamen er per dag zo'n 70.000 besmettingen bij, nu zijn dat er zo'n 54.000. In Niger zijn zes Franse toeristen, hun chauffeur en hun gids doodgeschoten. Volgens regionale autoriteiten werden ze onder vuur genomen door gewapende mannen op motoren. Dat gebeurde in de buurt van een giraffenreservaat in het West-Afrikaanse land. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het weer. Ook de komende uren nog tropisch warm. Vannacht wordt het in de grote steden niet koeler dan zo'n 26 graden.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 No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.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 take a left to go I'm a couple hundred miles from Japan and I, I was thinking I could fly, take your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind than just a friendship I can hear you think I'm right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Thank you. my mind. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind.